Kees Rood met het NOS-journaal. Schippers vindt dat ziekenhuizen niet kunnen weigeren de sterftecijfers openbaar te maken. Sinds 1 maart moeten de ziekenhuizen de cijfers publiceren, maar 14 hebben dat niet gedaan. Ze willen de cijfers niet bekendmaken, bijvoorbeeld omdat die geen goed beeld zouden geven van de kwaliteit van de zorg. De Tweede Kamer maakt zich daar zorgen over. Volgens de minister heeft de Nederlandse Zorgautoriteit allerlei mogelijkheden om tegen de weigerende ziekenhuizen op te treden. De Verenigde Staten stellen een miljard dollar beschikbaar voor de nieuwe regering van Oekraïne. Met het geld moeten de financiële gevolgen van hogere energieprijzen worden verminderd, zegt het Witte Huis. Amerika steunt het nieuwe bewind in Kiev. Rusland heeft vanwege de situatie op de Krim gedreigd een korting op de gasprijs terug te draaien. Oekraïne is voor de energietoevoer volledig afhankelijk van Rusland. Morgen vergadert de Europese Commissie ook over een hulppakket voor Oekraïne. Een agent die zich vorig jaar juli op Ameland misdroeg tegen een buschauffeur is ontslagen. De man was destijds op vakantie. Hij kreeg met de chauffeur van een streekbus ruzie over een onveilige verkeerssituatie. De bus belandde vervolgens in de berm. De lichtgewonde chauffeur wist de politieagent uit de bus te werken en de passagiers konden uitstappen. De agent is nu ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim. SP-Kamerlid Jan de Wit stopt op 1 april met zijn werk. De 68-jarige de Wit vindt het tijd om het na bijna 16 jaar Kamerlidmaatschap rustiger aan te gaan doen. Jurist de Wit is sinds 1972 politiek actief voor de SP. Hij zat in het partijbestuur, in de gemeenteraad van Heerlen, in de Eerste en in de Tweede Kamer. Hij was ook voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie... die onderzoek deed naar de overheidsmaatregelen tijdens de kredietcrisis. Het weer in het westen wat wolken, maar verder is er veel zon. Blijft voor vrijwel overal droog en het is een graad of 10. Ook de rest van de week blijft het vrij voorjaarsweer met maxima van 10 tot 14 graden.